ook Thijssen met het NOS-journaal. De militaire geheimen, industriële projecten, financiële informatie en het Britse buitenlandbeleid. In het westen van de Syrische stad Aleppo is zondag het kantoor van de Verenigde Naties geraakt door een tankgranaat. De bovenste verdiepingen van het gebouw zijn beschadigd. Er is niets bekend over gewonden of wie de aanval heeft uitgevoerd. Volgens de VN weten alle partijen dat het om een gebouw van de organisatie gaat. Het weer overwegend bewolkt en droog. Het is zo'n 5 graden. Later op de dag regen.